uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Amsterdam maakt zich op voor de dodenherdenking. De laatste voorbereidingen worden nu getroffen voor straks om 8 uur. Net als vorig jaar blijft het leeg, maar niet helemaal leeg. Er zijn toespraken en er worden kransen gelegd. Verslaggever Marco Geitenbeek zag deze meisjes nog druk oefenen, want er kan van alles misgaan. We kunnen de krans laten vallen, we kunnen zelf vallen. Eh, we kunnen de standaard verschuiven. Kan, eigenlijk alles wat fout kan gaan, kan fout gaan. Maar dat gebeurt denk ik niet. Oké, 3, 2, 1. Meer rechts. Wat voor reacties krijg je daarop? Hele leuke, positieve reacties. Iedereen, eh, mijn vriendinnen zijn, hebben er heel veel zin in. Die vinden het heel gaaf dat ik dit mag doen. En die zijn er eigenlijk heel eh, trots op. En zit iedereen voor de buis? ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat... Ik heb sowieso appjes van echt iedereen van... Oh, we gaan kijken, we gaan kijken van de scoutinggroep en zo. Dus dat is wel gaaf. Nou, schuin Ja. Oh, ja. Deze moet nog een keer overnieuw, dames. nou, nog, wat oefening, moeten oefenen. Maar dan komt het denk ik helemaal mhm. goed. Het RIVM is bezorgd over de hoge coronacijfers onder de mensen tussen de 40 en 60. Die komen nog niet in aanmerking voor een prik, maar voor hen is corona wel gevaarlijker dan voor hele jonge mensen. Daardoor belanden ze nu vaker in het ziekenhuis en dat zorgt ervoor dat het daar nog steeds erg druk is. De vader van het Ruinerwold-gezin mag niet meer naar zijn huis in Ermelo. De gemeente zou het niet veilig vinden nadat een van zijn kinderen onlangs aangifte tegen hem deed... wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kinderen wonen in hetzelfde huis. De vader woonde jarenlang met zijn kinderen afgezonderd op een boerderij in Ruinerwold. Twee jaar geleden werd het gezin ontdekt. De grootste sieradenmaker ter wereld, Pandora, gebruikt voortaan alleen nog maar diamanten uit laboratoria. Natuurlijke diamanten uit mijnen worden niet meer gebruikt. Waarschijnlijk stapt Pandora over op labdiamanten omdat die de afgelopen jaren goedkoper zijn geworden. Het weer, de wind neemt vanavond wat af, maar op korte termijn knapt het niet echt op. Morgen vallen er opnieuw buien en is er plaatselijk kans op hagel en onweer. Het wordt 9 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is de A8 Zaanstad richting Amsterdam dicht bij de Koenbrug. Dat heeft te maken met technische problemen. Staat daardoor file op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk.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 In Emmeloord heeft een voorbijganger maandag twee afgehakte hondenpoten gevonden. De poten lagen op een grasveldje. De politie onderzoekt de zaak. In Duitsland is het aantal misdrijven gepleegd door extreem rechts in 2020 met bijna 6% gestegen tot bijna 24.000 gevallen. Het hoogste aantal sinds 2001. Het weer. Vanavond neemt de wind geleidelijk af. Morgen opnieuw buien. Lokaal is hagel en onweer mogelijk. Smiddags is het maximaal 11 graden en breekt de zon af en toe door. inside of you when the sun goes down.